uur. Straatman met het NOS Journaal. Niet de Houthi-rebellen uit Jemen, maar Iran zit achter de droneaanvallen... gisteren op twee grote olieinstallaties in Saoedi-Arabië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo via Twitter laten weten. Hij zegt dat er geen bewijs was dat de drones uit Jemen kwamen. Pompeo sprak van een ongeëvenaarde aanval van Iran op de energievoorraad in de wereld. De spanningen tussen Iran en de VS zijn toegenomen sinds president Trump een nucleaire deal met Iran heeft opgezegd. Door de aanvallen op de olieinstallaties heeft het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco de olieproductie met de helft moeten terugschroeven. Bij een brand in een huis in Strijbeek in Brabant zijn twee kinderen om het leven gekomen. De bewoonste en een derde kind konden het huis op tijd verlaten. De kinderen, volgens de politie nog geen tien jaar oud, logeerden bij de vrouw... die de oma is van een van de overleden kinderen. Het andere slachtoffer is een vriendje. De vader van een van de kinderen raakte gewond toen hij het brandende huis wilde ingaan om de kinderen te redden. Het huis was van hout, het is vrijwel volledig afgebrand. De documentaire Leaving Neverland over Michael Jackson heeft een Emmy gewonnen. De prijs voor de beste documentaire werd gisteravond in Los Angeles uitgereikt. In de vier uur durende film staat het, verhaal van de jongens Wade Robson en James Safechuck centraal. Zij vertellen in detail hoe ze als kind misbruikt zijn door Jackson, die in 2009 overleed.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 Een goedemorgen luisteraars. Welkom op deze mooie herfstdag. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben voor de komende twee uur uw muzikale gastheer. Ik begon het eerste uur met een opname van het Frans Elsen Quartet uit de serie *Jazz Behind the Dikes... opgenomen door Philips tussen 1955 en 1957. Het nummer heeft u ongetwijfeld herkend, Autumn in New York. En Frans Elsen op piano werd begeleid door Robbie Powell's op gitaar... Chris Bender op bas en Kees C. op drums. Ik heb een blokje herfst voor de eerste nummers geprogrammeerd... en vandaar dat we nu gaan luisteren naar een opname van Rita Reis. Begeleid door Pim Jacobs op piano, Ruud Jacobs op bas en Peter Ipma op drums. Van de cd Tenderly draai ik Autumn Leaves. The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips nummer met eh, de titel Herfst. Eh, eh, in, de, in de, titel Herfst. En dat is de pianiste Marion McPartland. Marion McPartland, geboren in de UK... maar haar carrière in de Amerikaanse sferen al haar leven uitgevoerd. Marion speelt het nummer Autumn Nocturne van de cd With You In Mind. En ze wordt begeleid uitsluitend door Margaret Ross op harp. Het is een bijzondere combinatie, Marion op piano en Margaret Ross op harp. Het is een opname op Capitol uit 1957. Margaret Ross hoorden we ook nog een heel orkest die Marion begeleidde. Eh, we gaan naar de herfst op zijn Frans. Eh, Song d'automne, oftewel herfstliedje. <clears throat> we gaan luisteren naar Django Reinhardt. In de volgende bezetting Hubert Rostin op klarinet. Django zelf natuurlijk op gitaar. Pierre, Pierre Michelot op bas en Pierre Le Marchand op drums. Het is een nummer van de CD Electric Django en het is opgenomen in Parijs in begin 50er jaren. Song d'automne. En dan kom ik eh, in dit blokje herfst bij het laatste nummertje wat gewijd is aan de herfst. Getiteld This Autumn. En <coughs> de main artist hier is Stan Getz van zijn cd Stan Getz Place. We luisteren naar Stan Getz op de Noorsax, Duke Jordan op piano Jimmy Rainey op gitaar, Bill Cow op bas en Frank Isola op drums. Een opname uit 1988 op Indeno Music, This Autumn. Stan Getz. Dan vervolgen we nu met eh, een nummer van Anne Burton... begeleid door Louis van Dijk op piano... Jacques Scholz op bas, John Engels op drums... Rudy Brink tenorsax en Piet Noordijk sax. Het komt van de CD The Anne Burton Collection uit 1985. Hoewel het vandaag prachtig weer is hier in Zandvoort... kan ik me voorstellen dat in de komende herfstdagen er ook nog wel eens een buitje zal vallen. Vandaar Here's That Rainy Day. Maybe I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. rainy day they told me about. And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside? after it brought my love so near. Funny how love becomes a cold, rainy day. Funny that rainy day is here. be. I should have saved those leftover dreams. Funny, but here's that rainy day. Here's that rainy day. They told me about. And I laughed at the thought that it might turn out this way. Where is that worn out wish that I threw aside? It brought my love so near Funny how love becomes a cold, rainy day Funny that rainy day is here Here's That Rainy Day. Wat heeft Anne Burton toch een prachtige stem, met name in de ballads. Zo warm, mooie timing, heerlijk om naar te luisteren. Even heel wat anders. Eh, in de jaren 50, om precies te zijn in het jaar 1955... Eh, is er een cd uitgekomen toen nog uiteraard een LP. Die heette The Complete 1955 Holland Concerts. Het was een serie concerten eh, gegeven door Chet Baker met zijn compaan Dick Twardzik. Ik ga voor u draaien een nummer van een opname in het oude koerhuis in Scheveningen... met uh, eh, Chet, uiteraard, trompet en Dick Sportsik op piano, Jimmy Bond op bas en Peter Litman op drums. En de aankondiging van het nummer is van Chet zelf. Thank you. Now a very pretty ballad from an early Pacific Jazz album of mine. Quartet album featuring Russ Freeman. It's called Imagination. Ah. Chet Baker in het Koerhuis in Scheveningen. Eh, ik ga nu een blokje doen met wat grotere bezettingen. Zeg maar een, eh, een big band blokje. En ik begin met een van mijn absoluut favoriete concerten... genaamd The Classic Concert Live. Eh, luisteraars die de jazz scene goed kennen weten... dat de combinatie Mel Tormé en George Shearing... heel veel platen hebben uitgebracht. Maar deze keer eh, is er één bijzondere extra solist in deze bezetting. En dat is Jerry Mulligan met zijn Big Band Orkest. Eh, het is eh, een live opname waar ik wat van ga laten horen. uit Carnegie Hall op 29 juni 1982. En het is werkelijk heerlijke muziek om naar te luisteren. Luister dus naar Walking Shoes. Baby looked at me and kept repeating, You have been cheating, and your cheating's given me restless feet. And then she gave me the unhappy news. She was putting on her walking shoes. Her detection needed correction. Told her no one else had won my affection, but my troubles are coming in twos. My walking papers and her walking shoes burned. How I burned when I learned I was spurned and the tables were turned. What a situation! Her imagination started to climb, working overtime. Now she's gone and I'm alone. Me and my telephone. I hope that she will change her tone. We got the blues on account of her walking shoes. I better believe that there's a time for walking no time for talking. Grab your walking shoes that hang in your closet and go out for a walk in the air. They look around, just be glad to be there. Smell the greenness, out goes the meanness. Grab your walking shoes and let them deposit you in skies free of trouble and care open your eyes, see the sun everywhere. Just smile when you feel like you're starting to cry, just get out and get under the sky all blue, and you will find it's true. You're able to do anything that you ever could want to do, so don't be gloomy. Just listen to me. Bask in the glow of days that know no blues. You just can't lose if you'll only use your walking shoes. You sold me! she's gone and I'm alone. Who cares? Me at my telephone. I hope when she will change her tone. We got the blues. I'm the kind of walk and Bop, bop, bop, bop, da, da. Shadow ba do ba diddle do, shadow diddle do, ba ba do ba do da. En, <clears throat> en, dat was uh, Jerry Mulligan. Met Mel en George Shearing. Eh, we gaan naar een eh, klassieker. Het nummer Mac the Knife. Oorspronkelijk natuurlijk uit de Dreigroschen-oper van Kurt Weill. Maar deze keer gaat Anita O'Day dit nummer zingen. En ook weer met een big band om haar te ondersteunen. De orchestra conducted by Jimmy Jeffrey. Het is van de cd Cool Heat, een opname van Verve uit juli 1959. Hier is Mac the Knife. Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white, just a jackknife has my key, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites uh, with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, where's my keys, dear? So there's not a trace of red sidewalk. Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner is the someone. from a tugboat by the river. A cement a dropping down. The cement's just for the weight, dear. I bet you Mackey's back in town. Louis Miller disappeared, dear, after drawing out his cash and my key spins like a sailor. I did our boy do something rash, a silky tawdry, Janet Diver. 家。 Mac the Knife was back in town. We gaan luisteren naar een Nederlandse eh, combinatie. Te weten Paulus Schaefer Gypsy Band. We kennen natuurlijk wel de Rosenbergs hier allemaal in Nederland. <clears throat> Daar laat ik in de tweede uur nog wat van horen. Maar Paulus Schaefer is ook een, eh, een eh, artiest met zijn broers Schaefer... die in de gypsy jazz scene prachtige dingen laten horen. Hier spelen ze trouwens samen met de Tilburg Big Band. Een hele mooie combinatie. Het is een live opname van het theater De Nieuwe Vorst in Tilburg. En de cd heet dan ook Live at the NWE Vorst. Het nummer is Things Ain't What They Used To Be. Paulus Schaefer Big Band en samen met de Tilburg Big Band. En dat was Paulus Schaefer met zijn eigen Gypsy Band... gecombineerd met de Tilburg Big Band. Swingde dat de pan uit of niet? Ik vond van wel. Eh, een andere grootheid op het gebied van eh, zang... en ook begeleid door een grote big band... is Dakota Staten. Van haar LP How Did He Look uit 1981 gaan we luisteren naar het nummer Countryman. En Dakota Staten wordt begeleid door de Many Album Big Band. cow Dakota Staten en de Many Album Big Band. Ook dat vond ik weer heerlijk swingen. Trouwe luisteraars van dit programma weten misschien dat ik een grote fan ben van de pianist Gene Harris. Uiteraard Oscar Peterson is, eh, zoals ze in het wielrennen zeggen, oorcategorie. Maar wat mij betreft eh, is eh, Gene Harris een hele goede runner-up. Meestal speelt hij in trio- of kwartetbezetting... maar hij heeft ook een aantal cd's uitgebracht eh, in big band formatie. En daar gaan we nu even naar luisteren. Het is de Gene Harris Superband. Een opname gemaakt eh, op zijn World Tour in 1990. En de opname is gemaakt op 18 oktober 1990 in Studio 301 in Sydney, Australia. En de superband, daar zitten echt een aantal eh, kanjers in. Ik noem eh, Ray Brown op bas, Kenny Burrell op gitaar, Harold Jones op drums en zo nog veel meer. Het nummer wat ze gaan spelen is Lover. dat was Gene Harris Superband. En we gaan eruit tot aan de nieuwsberichten van 11 uur... met een rustig nummer. Ella Gerald, begeleid door Joe Paas op gitaar. Love for Sale.